Clemens Peters met het NOS Journaal. Een man heeft in Den Haag drie mensen aangevallen met een mes. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Het gebeurde voor de deur van een eetcafé in de buurt van station Holland Spoor. De verdachte is aangehouden. Hij werd door de politie in zijn been geschoten. Zeven mijnwerkers worden nog vermist nadat in een Poolse mijn een zware trilling was geweest. Vier mijnwerkers zijn levend naar de oppervlakte gehaald, maar het contact met zeven anderen is uitgevallen. Zij bevonden zich op een diepte van 900 meter onder de grond toen de beving in de mijn werd gevoeld. Ook boven de grond was de beving merkbaar. Sommige huizen werden door elkaar geschud. De vier grootste banken van Griekenland hebben een stresstest van de Europese Centrale Bank goed doorstaan. Daardoor zijn er geen nieuwe investeringsplannen nodig. Uit de stresstest blijkt dat de kapitaalbuffers van de banken redelijk op orde zijn. De ECB deed de test omdat de noodsteun aan Griekenland bijna ten einde is. Vanaf augustus moet Athene financieel weer op eigen benen staan. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals aan de gang. Om half twee stak premier Rutte het bevrijdingsvuur aan in Leeuwarden... waar de nationale viering van de bevrijding plaatsvindt. Ook in 13 andere steden zijn de optredens begonnen. Ambassadeurs van de vrijheid zijn dit jaar Ronnie Flex, DJ Fedde Legrand en My Baby. Ze toeren langs de festivals in helikopters van Defensie. De Amerikaanse defensie brengt het marinecommando in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan weer tot leven. Dat onderdeel was wegbezuinigd, maar Amerika besloot in NAVO-verband dat scheepvaartroutes en communicatiekabels tussen Europa en Noord-Amerika beter beschermd moeten worden tegen de Russen. Die varen namelijk steeds vaker in dat gebied. Het weer. De zon schijnt volop. Het kan lokaal 23 graden worden, maar het waait wel flink. Morgen opnieuw zonnig. Dan wordt het nog iets warmer dan vandaag met 22 tot 25 graden.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 I tried so hard to keep us together forever and ever But all of my efforts, they don't really matter now Everything has come crashing down And now I'm reading texts in which you confess suspicions I've had. I thought you were better than pretending you're innocent. And baby, I wish I could still believe in all your truth. But it's harder every time that I discover something new baby, I wish I could still believe in all your truth. But it's harder every time that I discover it ain't you. Oh, don't you know that my story it shows that I don't desire another stone cold liar. Oh, don't you know that my story my concerns I trusted your words, no you'd never hurt me The way that I've been the fall Now you hurt me a little more And I thought you promised that you hadn't done it But now you have gone and destroyed what we had before By saying there has been more Baby, I wish I could still believe in all your truth. But it's harder every time that I discover it ain't you. Oh, don't you know that my story shows that I don't desire another stone cold liar? Oh, don't you know that my story shows that I don't desire another stone cold liar. Eh, deze van Milo Meskens werd het even na 4 uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, uur 3 alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. En eh, ja, in uur 3 gaan we onder meer aandacht besteden aan eh, Marco Temes, onze eigen Marco Temes. Maar die mag pas vanaf half vijf, hoorde ik net. <laughs> dus daarvoor gaan we nog andere dingen doen. Ja, nee, luisteraars en kijkers niet te vergeten. We hadden net even buiten werkoverleg, Marco... Want we gaan met jou eh, even terugkijken op 4 eh, mei in de vorm van een gedicht. En eh, het 5 mei gedicht. je gaat ze beide voordragen. En dat gaan we doen tussen half vijf en 5 uur. Dus ik sta niet in voor het laatste half uurtje. Maar niet het thema uiteraard overal, overkoepelend. De hele middag al. Geef vrijheid door. Nou, dat blijkt ook straks duidelijk uit het gedicht... wat Marco tegen horen zal brengen... wat betrekking tot 5 mei bevrijdingsdag. Eh, daarnaast hebben we natuurlijk nog een, eh, een paar eh, vaste items... zoals er zijn om half vijf het dier van de week. En vorige week hadden we Toos. Mhm. Nou, Toos is daar niet meer. En met daar... Dat is waarschijnlijk goed nieuws. Toos is niet meer in het dierentehuis... maar Toos heeft een thuis gevonden waarvan akte. Dus deze week een nieuw dier van de week... en die luistert naar de naam Mickey. Kwart over vier is het natuurlijk tijd voor Pit Report. Want de, ondanks het feit dat er dit weekend niet gereest wordt over in de Formule 1 is er natuurlijk wel weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Volgende week zondag is het dan weer zover de, eh, Formule, de Formule 1 race in Barcelona. En u weet het natuurlijk allemaal. Het was de, vorig jaar de eerste race, eh, die, twee jaar geleden alweer, hè, dat Max eh, die won. Dat was een eerste overwinning. Dus hopelijk dat hij dat kan herhalen volgende week. Maar goed, kwart over vier, Pit Report. Laatste half uur, Marco Termes in de schijnwerpers tijdens 4 en 5 mei. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat eh, kijken doe je via kanaal 40 digitaal eh, bij Ziggo. Of ga even naar internet www.zfm-live.nl. Kijk je mee op de webcams die hangen in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen, wij zijn er nog één uur lang. Een hele goede middag en hier is Tom Jones. Spy on baby. love the way Someone help me ignite. Love struggle. En dat was nog een keer de single van Tom Jones en de Saxband. Ja, deze week de meivakantie met eh, allerlei eh, leuke activiteiten voor de kids. Tijdens de Kids Adventure Week. En we hoorden juist van Albert-Jan, ja, die week zit er al bijna op. Nog eh, twee activiteiten. Eentje nog tot kwart over vier. Nou, dat gaat niet meer lukken. Maar eh, pannenkoeken, dat, uh, pannenkoekenverzorging of beschildering. Versier, versiering. Versiering, dat kan je nog doen tot 8 uur vanavond, toch? Toch? Jazeker. Oké. toch? <laughs> sentiment was stupid, don't play the fool. But the answer was shot, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday holiday. Mike, Jing, and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are Sven. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Ferris told me. I better go, cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told him it's my life and I know what I'm doing. I started at school, I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> times we went, and also DJ, I didn't like this good. Wait, you're like a and G, so I use my voice. As soon as I bought the car, I the big Rolls Royce. That's right, my name is and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. and G, and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Do, do, do. most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop, that body rock, you won't stop, that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M-I-K-E-R and D-S-E Yo, M is microphone and D is genius Michael D in the house, that's serious And you know that, and you show that It's times when, so let's go back We draaiden deze single van MC Mike G en DJ Sven Speciaal voor iedereen die uh, geniet van de meivakantie de Holiday Rap uh, inderdaad van uh, deze beide heren. Naar het origineel Holiday van Madonna. Zo is het maar net kwart over vier. Helaas even geen eh, jingle met eh, racegeluiden op de achtergrond. Maar wel de pit report. Lewis Hamilton beschrijft de afgelopen Grand Prix in Azerbeidzjan... als zijn meest uitdagende race in zijn Formule 1 carrière. Wel geeft de Mercedes-coureur toe dat hij twijfelt of hij zijn titel kan prolongeren. Momenteel staat Hamilton vier punten voor op Sebastian Vettel in de stand op het WK. Toch is de Brit eerlijk. Ferrari is het te kloppen team. Ook gaf hij toe dat hij zich tijdens het raceweekend in Baku... niet comfortabel in zijn auto heeft gevoeld. Ik kan me oprecht geen lastigere race in mijn carrière herinneren. De wind maakte het zo moeilijk. Het was een soort natte race en je weet hoe tricky dat soort omstandigheden kunnen zijn. Het was ongeveer net zoiets, zei hij tegen Sky Sports. De wereldkampioen liet ook weten dat zijn Mercedes nog niet veel heeft laten zien... buiten de openingsrace in Australië. Ik neem dit mee voor de volgende Grand Prix in Barcelona... en probeer er het positieve uit te halen. De potentie is er wel, maar dat zag je wel in Melbourne. Toch vreest hij voor titelprolongatie. Momenteel zie ik niet dat het per se kan gebeuren. Natuurlijk, we staan bovenaan. Maar als we op deze manier doorgaan heb ik races als Baku nodig om te winnen. Daar kun je echter niet van uitgaan, aldus Hamilton. Technisch directeur Jörg Sandler vertrekt per direct bij, Sauber. Dat liet de Formule 1-team weten in Hintwiel in Zwitserland. Een reden, reden voor de scheiding is niet gegeven. Ook is niet bekend wie de plek van Zandler inneemt. Ook is niet bekend wie de plek van Zandler inneemt... namelijk de, de 54-jarige Zandler was iets langer dan een jaar technisch directeur bij Zauber. Teambaas Frederik Vasseur neemt voorlopig de taken van Zandler over. En dan natuurlijk naar Verstappen. Verstappen vindt Grand Prix Barcelona bepalend voor het seizoen. Max Verstappen keert ook volgende week eh, terug op de plek... waar hij twee jaar terug voor het eerst een wedstrijd in de Formule 1 won. Na een slechte start van het nieuwe seizoen is de Grand Prix van Barcelona van groot belang voor de Nederlandse coureur van Red Bull. Het kan een heel bepalend moment zijn voor dit seizoen... kijkt Verstappen op de site van zijn ploeg vooruit naar de race. Iedereen heeft veel trainingsronden in Barcelona gereden. Ik ben benieuwd te zien welke progressie onze wagens hebben geboekt. Onze auto's zijn snel, maar we missen nog de echte topsnelheid. Hopelijk komt dat nog. Ik heb een goede herinnering hier... en ik ben blij dat het Europese gedeelte in de serie gaat beginnen. Verstappen eindigde de eerste vier wedstrijden van dit seizoen nog niet op het podium. In Baku, zoals iedereen weet, botste hij afgelopen weekend met ploeggenoot Daniel Ricciardo. Beide Red Bulls vielen uit en lieten kostbare punten liggen. Dan nog even een blik op de stand van de Formule 1. Aankoop gaat Lewis Hamilton met 70 punten geboord... gevolgd door Sebastian Vettel 66. En Daniel Ricciardo vinden, vinden we terug op plek 5 met 37 punten... en eh, Max Verstappen op plaats 8 met 18 punten. In de stand om het WK voor teams staat Ferrari nog met 114 punten bovenaan... gevolgd door Mercedes met 110 en Red Bull 55. Dus volgende week zondagmiddag Barcelona, het circuit van Catalunya. En als eh, Max Verstappen en eh, Daniel Ricciardo daar gereden hebben... snel naar Zandvoort, hè? Ja, voor het eh, Max Verstappen weekend 20 en 21 mei. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, Ja, als ik jou was, zou ik eh, de hele dag nog blijven luisteren naar ZFM. Zo dadelijk eh, is hij er weer trouwens, of niet? Wie? Fred? Eh, ja, Fred is er weer. Ja, hij is er weer tussen 5 en 7. Entertainment for You met Fred Heij. Gevolgd door de Euro Breakdown. En hoor je deze plaat van Camilla Cabello vast en zeker ook loskomen. Dat was Havana, een van de grootste hits van dit moment. Nou, we gaan op naar het nieuws en weer van het dier van de week. <laughs> Zo dadelijk om half vijf. En dan hebben we nog een half uurtje Marco Temes op de radio. Dus lekker blijven luisteren en nu naar de muziek van Salamar. When you disco-klassieker van Shalimar en A Night to Remember. Ja, speciaal even voor iedereen die vanavond gaat naar Bevrijdingspop. Het gaat natuurlijk weer een geweldig feest eh, daar in de Maar houdt worden, eh, Albert-Jan. Dat is het al. Dat is het al, dat is Het al. Ja, zeker. Maar vanavond wordt het, wordt het nog veel en veel drukker. Tuurlijk, maar zeker met dit weer en geweldige muziek, geweldige line-up. Dus dat wordt één groot muzikaal bevrijdingsfeest. Oké, jij hebt een eh, nieuwtje van de gemeente. Ja, nog even van de gemeente, uh, voordat ik het vergeet. 16 mei is er een inloopochtend over langer zelfstandig thuiswonen in Nieuw-Noord. Gemeente Zandvoort wil graag samen met inwoners en partners van Nieuw-Noord aan de slag... om een wijkplan te maken. In dit wijkplan wordt uitgewerkt hoe u in deze wijk langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Heeft u ideeën over hoe u en uw buren beter met elkaar kunnen wonen? Wilt u vertellen wat er nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen? Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in woningen, veiligheid op straat... of aanpassingen in de openbare ruimte. Of heeft u ideeën over hoe buurtbewoners elkaar meer kunnen helpen of ontmoeten? De gemeente is benieuwd naar uw ideeën en ervaringen... en derhalve op 16 mei tussen 10 uur s morgens en half 1 s middags... is er een inloopochtend in het pluspunt. U kunt dan allen zien welke informatie wij de gemeente al heeft over Nieuw-Noord... en welke wellicht nog aanvulling verdienen. Vul dat dan aan en deel uw verhaal met de gemeente. Kom even langs, eh, de gemeente roept dan graag tot dan. 16 mei tussen 10 uur en half 1, inloopochtend in het pluspunt met betrekking tot eh, langer zelfstandig thuiswonen in Nieuw-Noord. In deze inloopochtend is over anderhalve week. Zo dadelijk het eh, dier van de week en dan nog een half uurtje lang Marco Temis op de radio. Even een slokje water nemen Marco en dan gaat het wel toch, of niet? Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Eerst gaan we Tiffany voor je draaien. I think we're alone now. Het was hem, het spannende verhaal van Tiffany uit de jaren 80. Je hoorde haar met, eh, ja, volgens mij de enige single eh, waar ze een hit mee gescoord heeft. I Think we are Alone Now. Het is inmiddels half vijf geworden, tijd voor het uh, dier van de week. Ja. En wie hebben we nou in de aanbieding, Albert-Jan? Een kort maar krachtig verhaal. En we hebben het namelijk over Mickey. En Mickey is een lieve, vriendelijke, speelse kater. Hij had last van een blaassteen, maar die is gelukkig verwijderd. Hij is nu helemaal klaar voor een nieuwe start. Mickey is gewend om naar buiten te gaan... Om de kans op herhaling van een blaassteen te verkleinen... krijgt Mickey speciaal dieetvoer. En waar verblijft Mickey? Mickey verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Mickey verdient een thuis. Dus ga voor eh, Mickey of andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis... Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. En er zitten heel veel dieren te wachten op een nieuw baasje. Dus meld je daar en eh, ga kijken of er een leuk dier bij zit voor je. change my Volgens mij is het alweer een paar jaar geleden dat ik deze gedraaid heb. Dus vandaar weer eens eh, de single van eh, Alison Moyer en All Cried Out. Vanmiddag is hij te gast tussen half vijf en eh, vijf uur. Marco Temes. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag in korte broek. <laughs> Ja, je, hebt, je hebt er zin aan? Ik heb er zin aan. Ik denk, ik, ik ruk hem gelijk uit de kast. Heel goed, heel goed. Live vanaf het strand. <laughs> Goedemiddag. Toch eh, top dat je tijd hebt eh, kunnen vrijmaken om eh, vanmiddag hier nog even aan te schuiven. voor jullie alles, dat weet je. Dat, die, Oké, die hou ik wel. nee, maar goed, even een thema. Het thema van deze uitzending en ook het thema van de twee gedichten die je straks gaat voordragen... Eh, hebben natuurlijk alles te maken met 4 en 5 mei. En het algemene overkoepelende thema is geef vrijheid door. Nou, in beide gedichten die je straks ten gehore gaat brengen... komt dat heel duidelijk naar voren. Uh, voor het zover is, twee weken geleden was je hier... en toen hadden we het over gedichtenroute. En dat project is eh, bijna afgerond... maar er staat nog één project op stapel. Ja. ja Vertel. Nou, dat, is, dat moet ik eerlijk zeggen. En dat is ook echt zo. Dat is ook wel het project waar ik het meeste trots op ben. Omdat het eh, ja, eh, een warm plekje in mijn hart heeft. Hè. Wim Gertenbach, eh, het verzet. Ja, dat zijn toch de mensen waardoor wij in vrijheid kunnen leven. Ja, want wat gaat met dat gedicht gebeuren? eerst moet de muur geschilderd worden. Oké, goed. Ja. dat is stap 1. Maar de schilder heeft nu echt beloofd dat het redelijk snel zal gebeuren. Dus het gedicht heeft eh, echt, eh, ja, eh, op Bach, je zei het al... voor diegenen die niet weten waar dat gedicht aan de muur komt... waar komt het, wordt het gedicht op, aan de muur geplaatst? tegen de, tegenover waar de drukkerij van Wim Bach zat, aan de Achterweg. En dat is op de achtermuur van wat tegenwoordig Chef Amigo is. En ja, het is natuurlijk wel fijn als zo'n muur een beetje opgeknapt wordt. Eh, dus niet alleen maar dat er een gedicht geplaatst wordt... maar ook dat het keurig afgeleverd wordt. En dat hebben we te danken aan het eh, Innovatiefonds Zandvoort. Ja, dit zijn eh, onmisbare partners om, om dit soort projecten te kunnen realiseren. Is al een datum bekend? Nee, nog niet. Nog, nog niet. Nee. Nee. ik, ik, hou het spannend. Ja, dat doe je goed. <laughs> dat doe je goed. Maar als, als, als, eh, even, als, als dat eh, project is afgerond... dan is het hele project gedichtenroute... Ja. Eh, maar het is een mooi... Ja, je zegt het al, het is een klapstuk. het is een prachtig gedicht. En vandaar dat we ook gevraagd hebben of je nog een keer dat gedicht wil voordragen. Want twee weken geleden gaf je ons de primeur. En ik heb het proberen, ook, ook geprobeerd om dat gedicht te verwoorden. Maar het is dermate mooi. Vandaar dat we gevraagd, teruggevraagd hebben om het zelf eh, voor te dragen. Het gedicht van Wim Gertenbach, de verzetstrijder. Ja, ja, ja, ja. Puur zo. Ik zou zeggen, eh, de microfoon is eh, voor jou. Oké. Vandaag denk ik aan jou. En eigenlijk elke dag wel een beetje. Ik denk aan jou die slechts in angst meeuwen door een klein daglicht op zolder zag of ziet. Ondergedoken ik denk aan jou die op Leusterheide, in dorp, polder, stad en duin het leven liet. Vier, rechtop, ongebroken, klaar voor de kogel. Ik denk aan jou als ik in vrijheid adem mag halen, zeggen wat ik wil. Ik denk aan jou als ik van werelds verre horizon geniet. En ik denk aan jou die nu leidt onder bommen, willekeur, dictatuur. Vrees niet, het komt. In mijn vrije hart ben ik je dankbaar. Elke dag, elk uur, ook al ken ik je niet. Dankjewel Marco voor dit eh, mooie gedicht op eh, bevrijdingsdag 5 eh, mei.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 <laughs> ja, ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja. leuk hoor. Als leuk. een pollepel. Leuk man, leuk man. Dat was eh, Michael Jackson en uh, Heal the World. Ja, vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, 4 mei hebben we, dankzij dit prachtige gedicht van eh, Marco... over de heer Gertenbach, de verzetstrijder... achter ons gelaten. En we gaan nu, het is ja 5 mei, we zijn de hele dag eigenlijk al bezig met 5 mei... En eh, ook daar heeft eh, eh, Marco een prachtig gedicht over gemaakt, namelijk genaamd Ruimte. Ja, maar eerst krijg je het onderschrift bij het gedicht, uitgevoerd door Albert-Jan. Voor een gecompliceerd mens ben ik erg simpel. Vergeet vandaag eens het heilige gelijk of ongelijk. Knop niet alles uit tot op de vierkante millimeter. Vergeef een ander en vergeef jezelf niet te, vergeet jezelf niet te vergeven. Schep ruimte. Geen muren. Lach naar een vreemde of begin bij je buren. Kijk met je hart en je zult een mens zien. Hang niet alles op aan een vlag en een wimpel. Het universum heeft geen vaandel met embleem. Praat met elkaar. Zoek verbinding, niet het verschil. Bouw een brug en dans aan de overzijde. 5 mei. Voel je vrij. Wees blij. Wij zijn allen mens. Mensen hebben elkaar niet. Hooguit hebben we elkaar lief. Saamhorigheid boven eenheid maar liefde bovenal. Simpel. Vier volop feest. Het kan. Het mag. Ik wens jullie allen een prettige dag. Namens Marco Termes. En dat eh, onderschrift dat hoort bij het gedicht... uitgevoerd door eh, Marco Termes. Hier is het gedicht Ruimte. Ruimte. Wees niet schuw, kom binnen. Licht Wees niet bang. Je bent welkom. Lucht. Open gerust deuren, ramen. En als je vreest voor verandering... zet dan deuren, ramen voorzichtig op een kier. Open, want daar begint het mee. Ruimte. In huis, in hoofd, in hart. Tussen elkaar, tussen landen... En dan die ruimte overbruggen met liefde. Albert-Jan en eh, Marco, bedankt natuurlijk voor eh, het eh, voordragen van het onderschrift van het gedicht. En het gedicht zelf, het gedicht Ruimte. Allebei afkomstig van Marco Temes. Ja, we gingen terug naar het jaar eh, toen ik 11 eh, was. Zo lang geleden alweer. Scott eh, Fitzgerald en Yvonne Kelly en If I Even rekenen, Albert-Jan. Dan kom je er wel, toch? Drie onthouden, vijf, acht. <laughs> ja, zoiets, zoiets, zoiets, zoiets. ja, hij is inmiddels gearriveerd. Met gasten en al. Ja, Fred. Fred. Fred. Hallo, Fred. Fred. Hallo, Fred. En alles tegelijk natuurlijk weer, hè. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar hij heeft hij Volgens mij is hij op vakantie geweest. Hij is zo, zo bruin. Of, ja, hij, probeerde, dat niet. <laughs> uit te komen. Ging dat een beetje? Nee, dat, eh, dat is eh, erg triest om uh, daar doorheen te komen. Dat, je, moest, je moet straks ook weer terug. Ja, terug, dan weten we nu de weg. <laughs> yes. Goed. Wat ga je vanmiddag allemaal doen tussen 5 en 7? Nou, ik krijg natuurlijk gasten. En waaronder nu al gearriveerd Dave Groenendijk over zijn nieuwe single de, Dit Ritme. Dit Ritme, moet ik zeggen. En we krijgen nog een gast, alleen daar weet ik eventjes de naam niet van. Maar ja, oh, die okay. te goed. Ja, je, hebt ook, <laughs> je, maakt het zelf ook zo druk. Ja, en eh, ja, we nemen nog eventjes eh, contact op met uh, Gijs de Bruin. En ook over zijn nieuwe single Buiten Zinnen. En voor de rest veel muziek. En heel veel muziek. Veel Nederlandstalig. Nederlandstalig. Engelstalig. Af en toe gauw ouwe. Af en toe een beetje gauw ouwe. En, eh, af, en toe, af en toe, taal, af en toe even de grens over. Ja, taal, die wij nog, ja, juist, een taal die wij nog niet kunnen <laughs> volgen. Maar aan de melodie kan je wel zien dat het over de liefde gaat. Eh. Eh, dat sowieso. <laughs> Helemaal goed. Zo dadelijk Entertainment for You. Heel veel plezier, Frits, met je ja, uitzending. dankjewel. En wij gaan je alvast een klein beetje opwarmen met deze van Frans Duits. Hier is Lievelin. Ik voel mijn lichaam trillen als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander, wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden, deed ik jou zo'n pijn? Iedereen maakt fouten, waar zouden we anders zijn? tell binnen. Kom, laat ik maar eens gaan. Maar net voor ik me omdraai, kijk jij me plotseling aan. Je wenkt me met een glimlach en fluistert zacht mij na. Ik neem je in mijn armen, ik zie jou. Ja, en dan draaien we deze single van Frans Duits en de eh, Lieveling. En dan volgt eh, Albert-Jan. Ja, ik ben de Giro aan het volgen. En weet je wie meedoet met de Giro? Ja, eh, voorop... Tony Martin. Ja, hij lag voorop <laughs> hoor. hij lag voorop. Maar het wordt een uh, massasprint, want er is nog 2,8 kilometer te gaan voor Tony Martin. Hij is ook van alle markten thuis. is <laughs> niet te geloven. Gemiddelde van 45 kilometer per uur. Met nog 2,7 kilometer te gaan. Het wordt een massasprint, dus wellicht dat Dumoulin in de paarse trui blijft. Dankjewel weer voor vandaag. Roze eh, trui, ja. Nou, oeh. albert roze, trui. Ja. Maar Tony Martin, wie weet. Je, je weet het maar <laughs> nooit. geheime, geheime topper. Zometeen entertainment voor jou tussen 5 en 7. Daarna de Euro Breakdown. Heel veel plezier. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En wie weet, tot morgen bij dus de voorjaarsmarkt.